de degen vele groeien, waar de perzikomen bloeien. Daar is mijn land, mijn heerlijk vaderland. Daar waarin de schoot der aarde zaten rusten van wielwaarde, en Daar zal ik rusteloos voor blijven zwerven, daar wil ik leven en daar wil ik staan.